uur. met het NWS-journaal. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen de inburgering van vluchtelingen weer zelf gaan regelen. Ze reageren daarmee op een rapport van de Rekenkamer. Daaruit blijkt dat veel minder vluchtelingen inburgeren dan voorheen. Mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten binnen drie jaar slagen voor het inburgeringsexamen. En ze moeten daarvoor alles zelf regelen en betalen. De vier grote steden willen dat er een nieuw systeem komt... waarin gemeenten veel meer invloed hebben op het aanbod van taal- en cultuurlessen. Minister Van der Steur en premier Rutte moeten donderdag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de Tevendeal. Van der Steur zei vandaag al dat hij dat debat met vertrouwen tegemoet ziet. Het is aangevraagd na een opgedoken mail gisteren. Van der Steur adviseerde in die mail als Kamerlid minister opstelte om cruciale informatie over de deal niet aan de Tweede Kamer te vertellen. Enise B., de vrouwelijke helft van het gangsterduo dat in 2014 door Nederland trok, moet definitief 12 jaar de cel in. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. B. trok samen met haar partner Antonio van der P. door Drenthe, Twente en Brabant. Ze maakten zich schuldig aan onder meer ontvoering, afpersing en zware mishandeling. Enise B. bekende bijna alle misdaden, behalve de poging tot doodslag op een vrouw in Meppel. En daarom was ze naar de Hoge Raad gestapt. Haar partner heeft 16 jaar cel gekregen en ging niet in beroep. Zo'n 16.000 kinderen in het oosten van de Iraakse stad Mosul kunnen sinds deze week weer naar school. Volgens de Verenigde Naties zijn er zondag 30 scholen heropend en volgen er de komende weken nog 40. UNICEF leidt ook nieuwe docenten op. Het oosten van Mosul is door het Iraakse leger heroverd op islamitische staat. West-Mosul is nog wel in handen van de terreurgroep. Het weer op veel plaatsen blijft het bewolkt en mistig. Vannacht in het zuiden en zuidoosten langzaam meer opklaringen. Morgen overdag breekt de zon vooral in het zuidoosten af en toe door. En het wordt morgen maximaal 3 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel files rond Amsterdam zijn langer vanmiddag omdat de spitsstroken daar gesloten blijven. Dat heeft alles te maken met de dichte mist. Dit zijn de langste files van dit moment. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 10 minuten vertraging. En verderop naar Den Bosch bij Vianen nog eens 10 minuten extra. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Dorp een kwartier. En richting Den Haag bij Roelof Arendsveen ook een kwartier. En bovendien is een ongeluk gebeurd bij Knoop het Ipenburg op de rijbaan naar Rotterdam. Dan de A5, hoofddorp Amsterdam. Een half uur extra voor de aansluiting met de A10. Dat heeft te maken met de spitsstrook op de A8 die dicht is. En daardoor ook een lange file op de A10 Noord tussen Duivendrecht en Amsterdam-Hemhavens. Alles bij elkaar 14 kilometer file. De A20 Hoek van Holland-Gouda springt er ook wel uit.